uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lichaam van de jongen van 8 die bij de Maasvlakte in Rotterdam vermist raakte in zee is gevonden. De jongen verdween zaterdag. In de zoektocht naar hem gebruikten de hulpdiensten onder meer drones, helikopters, jetskis, boten en een duikteam. Een andere jongen die zaterdag tegelijkertijd op dezelfde plek vermist raakte werd wel snel gevonden en levend uit zee gehaald. Een hoop huisbazen verkopen hun huurhuis. Sinds vorige maand zijn er nieuwe regels waardoor verhuren minder aantrekkelijk is geworden. Dat zorgt voor een flinke verschuiving op de woningmarkt, ziet de Woonbond. Als je een huurder bent die er net in zit, dan kan het heel vervelend zijn als je contract net afloopt. Als je een eh, persoon bent of een duo die een woning zoekt van rond de 3 ton, dan kan het heel geweldig zijn. Omdat er wat meer woningen op de markt komen nu, die ook niet voor je neus weggekaapt wordt door een belegger. En waarschijnlijk heeft er weer een wolf toegeslagen. In Nunspeet lijkt het erop dat een hond is aangevallen door een wolf. De hond werd gisteravond uitgelaten in een losloopgebied... toen die van achter werd gegrepen en een stuk mee het bos in werd getrokken. De politie wist de hond terug te vinden. Aan de hand van DNA wordt gekeken of het echt om een wolvenbeet gaat. Premier Schoof kan beginnen met het inpakken van verhuisdozen. Hij moet echt het torentje uit, dat eist de burgemeester van Den Haag. Het Binnenhof wordt verbouwd, maar Schoof en een club ambtenaren wilden er toch blijven werken. Reden was dat ze op een andere werkplek niet bij de computers met staatsgeheimen kunnen. Maar dat hadden ze al lang kunnen fixen, vindt de burgemeester van Den Haag. Tuurlijk, het is ook niet makkelijk. Het, is ook, het was ook op sommige onderdelen niet te voorzien. Maar kom op zeg, 14 jaar. Dan moet, als het zo belangrijk is, en dat is het, regelen. Ze krijgen geen uitstel meer. Over een maand moet het binnenhof leeg zijn. Het weer dan. Vanavond ook nog droog en zonnig. Morgen begint ook zo. Later op de dag komen er vanuit het westen dan wel buien aan. Met ook kans op onweer. Het wordt wel warmer. Maximaal 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. relatieve rust op de wegen in onze regio. Bij elkaar wel geteld 20 kilometer file. 9 kilometer daarvan op de A10 vanuit Koenplein en Amstel. Voor in Amstel de vertraging daardoor een klein kwartiertje. En 9 Den Helder-Alkmaar. 10 minuten vertraging bij Bergen. Vanaf Schorel rijdt het langzaam.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 Come on, come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. See us in the club, just showing little love, represent your side like me. Cause round here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 party.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 party at? Yeah. Oh. Girls is on the way, where up, Bacardi uh. Bottles and models talking all of that. Uh -huh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 sai il rumore della pioggia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 never know So I'm learning to fall With no safety net To cushion the blow I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 De meisjes die vrijdag werden aangehouden vanwege de brand in een winkelcentrum in Alkmaar zijn 12 en 14 jaar oud. Het Openbaar Ministerie denkt dat de meisjes in totaal op zeven plekken proberen brand te stichten. Het weer, droog en flink wat zon. Morgen begint droog, maar in de middag vanuit het westen wolken en buien. Het wordt dan zo'n 25 graden.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 take to make your heart bleed? Daddy, are we enough?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 除了。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 Nationaal ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste ZFM. Wee wee ba da ba da we found love.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 Night.